Katrien Straatman met het NOS Journaal. Schiphol op de luchthaven. Topman Nijhuis zegt in het FD dat hij ervan baalt. De afgelopen weken leidde de drukte tot lange rijen bij de veiligheids- en paspoortcontroles. Honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Schiphol neemt extra maatregelen om de wachttijden in de komende zomermaanden te verminderen. Zo worden er extra medewerkers ingezet bij de veiligheidscontroles. Starters hebben steeds meer problemen met het vinden van een woning. Volgens de hypotheekshop staat er nu een derde minder huizen in de categorie tot 2 ton te kopen dan een jaar geleden. De krapte zou zich niet alleen voordoen in steden als Utrecht en Amsterdam, maar ook in Apeldoorn en de regio Den Haag. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker acht doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. De aanslag in het centrum van de stad was volgens de Afghaanse autoriteiten gericht op een konvooi van buitenlandse militairen. Mogelijk waren voertuigen van de NAVO het doelwit. De Turks-Nederlandse krant Saman Vandaag maakt zich los van de Gulen-beweging. Hoofdredacteur Serit wil af van het stempel dat de krant heeft. De Turkse president Erdogan ziet Fethullah Gulen als brein achter de koepoging van vorig jaar... en plaatste de, de gelijknamige krant in Turkije onder staatstoezicht. De stichting Noordzee wil dat het oplaten van ballonnen verboden wordt. De ballonnen komen vaak in de natuur terecht als ze weer neerkomen. Uit een telling in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat op elke 100 meter Noordzeestrand 12 ballonnen of resten daarvan liggen. Elk jaar worden er tijdens evenementen als Koningsdag en Bevrijdingsdag veel ballonnen opgelaten. Een kwart daarvan komt in zee terecht. Het weer, is bewolkt en hier en daar valt er nog wat lichte regen. Daarna is het een tijdje droog. Maar vanmiddag trekken er vanuit het oosten enkele stevige buien over... waarvan sommige met onweer. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral later op de dag in het noorden regen. Het wordt dan een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan nauwelijks files, dagelijkse files in de Randstad, maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Eembrugge 9 kilometer, een uur vertraging.